Dick met het NOS Journaal. Bureau Jeugdzorg Haaglanden Zuid-Holland laat het functioneren van de eigen directeur onderzoeken. Ook heeft burgemeester Buddenberg van Pijnacker Noodorp namens het Stadsgewest aangedrongen op actie. Aanleiding zijn klachten over algemeen directeur Groenberg, die geen kritiek zou dulden. Personeelsleden van Jeugdzorg Haaglanden Zuid-Holland hebben tegen de NOS ook geklaagd over traag, onduidelijk en inconsistent beleid. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft bij de Friese plaats E een grote gasfonds gedaan. De NAM spreekt van de grootste hoeveelheid gas sinds 1995. In het reservoir zit naar schatting ruim 4 miljard kubieke meter aardgas. Dat is gelijk aan het jaarlijkse gebruik van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De productie van het aardgasveld begint komende zomer. De NAM verwacht dat ze 15 jaar lang gas uit het veld kan pompen. Zo'n 300 mensen die met een veerboot van Newcastle naar IJmuiden zouden gaan, zijn in Newcastle gestrand. In de machinekamer van het schip ontstond gisteravond kort voor vertrek kortsluiting. De passagiers waren allemaal al ingecheckt. Ze zijn in het donker van het schip gehaald en ondergebracht in hotels. Morgen moeten de problemen zijn opgelost. Mensen die met dezelfde boot vanuit Nederland naar Engeland zouden varen, kunnen een dag later vertrekken of met een andere maatschappij. De kunstwerken die afgelopen nacht zijn gestolen uit het Nationaal Museum in Athene blijken een Mondriaan en een Picasso te zijn. Het werk van Picasso is een portret van een vrouw, van Mondriaan is de titel niet bekendgemaakt. Het museum heeft twee schilderijen van hem, een landschap en een mode. Ook bezit het museum een tekening van Mondriaan. Een ander kunstwerk lag nog op de vloer. Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Temperatuur om 9 graden, morgen weinig verandering, wel iets meer zon. Ook woensdag en donderdag nog zacht voor de tijd van het jaar. Maar daarna wordt het frisser met kans op nachtvorst.